uur. Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten melden dat de Airbus A320 in de buurt van het Griekse eiland Karpathos in zee ligt. De Airbus verdween afgelopen nacht boven de Middellandse Zee van de radar. Hoe het komt dat het toestel neerstort is nog onduidelijk. Autoriteiten in diverse landen denken aan een aanslag, maar bewijs daarvoor is nog niet gevonden. Staatssecretaris Dijksma wil bekijken of het verstandig is om een maximumgewicht in te voeren voor onbemande vliegtuigjes. De VVD vroeg in de Kamer om een gewichtlimiet voor drones van particulieren. De partij denkt dat ze minder schade zullen aanrichten bij een ongeluk, omdat ze dan naast lichter ook kleiner zullen zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben steeds vaker last van mensen die met een drone het vliegverkeer hinderen. Vandaag werd bekend dat een gezagvoerder een drone op een recordhoogte van 5 kilometer had zien vliegen. De gele koortsuitbraak in Angola heeft sinds december al bijna 300 levens geëist. Meer dan 2500 mensen zijn met de ziekte besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO wil in Angola een massaal vaccinatieprogramma opzetten... om te voorkomen dat de gele koorts zich verder verspreidt. Ook moeten er meer behandelcentra komen... en moeten nieuwe besmettingen sneller worden opgespoord. In Congo, Kenia en China zijn ook al meer gevallen van gele koorts geconstateerd. De ziekte wordt verspreid door muggen. Roger Federer doet niet mee aan Roland Garros. De Zwitserse tennisser was gisteren nog aan het trainen op baan 1 in Parijs. Maar vandaag zegt hij dat hij niet fit genoeg is om aan de Open Franse kampioenschappen mee te doen. Federer was vijf keer finalist in Parijs en won één keer in 2009. Het is overigens voor het eerst sinds 1999 dat Federer een Grand Slam toernooi overslaat. Hij heeft 65 Grand Slams achter elkaar gespeeld. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. In de loop van morgen ook af en toe zon.